NOS Nieuws van 7 uur. Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. De democraten in het Amerikaanse congres zijn er blij mee dat president Trump er niet in geslaagd is om zijn zorgwet door te duwen. Het zorgplan van president Obama, waarbij iedereen verplicht verzekerd is, blijft dus bestaan. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden... zegt dat ze had verwacht dat de Republikeinen iets zouden hebben bereikt... in de eerste maanden van Trumps presidentschap. En volgens de democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, is nu wel gebleken dat Trump incompetent is. Voormalig topvoetballer Patrick Kluivert wordt al enkele jaren gechanteerd door een goksyndicaat. Dat schrijft de Volkskrant. Kluivert zou een schuld hebben opgebouwd bij het syndicaat van ruim een miljoen euro... door wekelijks in te zetten op voetbalwedstrijden. De Volkskrant baseert zich op vertrouwelijke justitiële documenten en eigen onderzoek. Kluivert heeft nu nog ruim 7 ton openstaan, schrijft de krant. Hij zou niet weten bij welke criminelen precies... omdat de incasseopdrachten in de onderwereld verhandeld zijn. De internationale coalitie tegen terreurorganisatie IS gaat onderzoek doen naar meldingen van veel burgerslachtoffers in Mosul. De burgers zijn volgens de New York Times omgekomen bij bombardementen van de coalitie op de Iraakse stad. Gisteren werden in het westen van Mosul tientallen doden gevonden... onder de resten van ingestorte gebouwen. Die gebouwen zouden zijn getroffen door bommen van de coalitie. In Roosendaal zijn bij een auto-ongeluk twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd vannacht rond vier uur gemeld bij de politie door een voorbijganger. Die vertelde dat er een auto tegen een pijler van een viaduct was gereden. De politie en de brandweer hebben de plek van het ongeluk afgezet voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wie de slachtoffers zijn. Het weer overdag zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden bij een frisse noordoostenwind.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 Don't think of you are much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik.